Amber Brandsen met het NOS-journaal. Bij de bestormen onder wie een Amerikaan en twee Indiërs. Zes mensen raakten gewond. Dat heeft de politiechef van Kabul bekendgemaakt. 54 mensen konden worden bevrijd. Op Twitter meldde een journalist eerder dat een Nederlander gewond is geraakt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dat niet bevestigd. De aanval heeft zeker vijf uur geduurd. Gewapende mannen bestormden gisteravond het Park Palace Hotel... waar op dat moment een feest werd gehouden voor buitenlanders. In de Friese plaats Hornsterzwaag heeft een automobilist afgelopen avond een groep voetgangers aangereden. Eén persoon is omgekomen, vier raakten er gewond, van wie één ernstig. De automobilist is aangehouden, het is onduidelijk wat de oorzaak van het ongeluk was. Bij het Moerdijkse recyclebedrijf waar dinsdag brand woedde... is kort geleden een paar keer ernstig explosiegevaar vastgesteld. Dat staat in een inspectierapport dat in handen is van Omroep Brabant. Justitie is volgens de regionale omroep een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De inspecteurs vonden de situatie in twee gevallen zo gevaarlijk... dat het werk er werd stilgelegd. De trein die dinsdag ontspoorde in een bocht in Philadelphia reed vrijwel zeker twee keer zo hard als toegestaan. Uit de analyse van videobeelden blijkt dat de trein ongeveer 160 km per uur reed, terwijl 80 is toegestaan. Er vielen minstens zeven doden en er raakten 200 mensen gewond. FC Barcelona staat in de finale van de Champions League tegenover Juventus. De halve finale tussen Real Madrid en Juventus eindigde in 1-1... maar omdat de Italianen vorige week al een overwinning boekten op de Madrilenen... hadden ze afgelopen avond aan een gelijk spel genoeg. De finale van de Champions League wordt op 6 juni gespeeld.